Er was informatie dat leden van de harde kern van beide clubs elkaar wilden opzoeken. De supporters hadden zich verzameld bij een café. De ME controleerde er iedereen op wapens, maar die werden niet gevonden. Wel werden drie mensen opgepakt die zich niet konden legitimeren. Vanmiddag speelt Ajax tegen Feyenoord. Daar mogen geen aanhangers uit Rotterdam bij aanwezig zijn. Het politieke klimaat in Nederland wordt steeds grimmiger, dat zei premier Balkenende gisteren op het CDA-congres. Voorbeelden zijn volgens hem het weglopen uit een democratisch debat of het discrimineren van hele bevolkingsgroepen. Er komt volgens Balkenende een politiek heftig jaar aan, met onder meer gemeenteraadsverkiezingen. Op speculaties over een mogelijke overstap naar Brussel wilde hij niet ingaan. Israël doet ongekende concessies ten aanzien van de nederzettingenpolitiek. Dat zei de Amerikaanse minister Clinton op een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu. Israël stelt volgens Clinton een duidelijke limiet aan de bouwactiviteiten. Een totale bouwstop van nederzettingen is niet langer een voorwaarde voor het hervatten van vredesonderhandelingen, vindt Clinton. Premier Berlusconi van Italië moet eind deze maand terechtstaan als het corruptieproces tegen hem wordt hervat. Berlusconi wordt ervan beschuldigd een Britse advocaat te hebben omgekocht in ruil voor valse getuigenissen in een fraudezaak. De advocaat werd al eerder veroordeeld, maar Berlusconi was als regeringsleider tot nu toe onschendbaar. Nu die onschendbaarheid een paar weken geleden is opgeheven, kan het proces worden hervat. In Londen is deze nacht gevierd dat de Olympische Spelen over precies duizend dagen beginnen. Op een groot scherm wordt vanaf nu afgeteld tot de openingsceremonie. Ook was er veel vuurwerk. De voorbereidingen voor de Spelen in 2012 lopen voorspoedig.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 say it's because of me. It's because of me. Because of me. Young Bob. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another and on my guitar. silence I can hear their breaking hearts ritme van de herfst. Jimmy, you know, everybody hates when you're living off rock and roll. So you get high tonight. And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. land. Tot over.